Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De mensensmokkelaars die honderden vluchtelingen hebben meegestuurd met het schip Esadin hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord vertelden de Italiaanse politie... dat ze 3 tot 7.000 euro hadden betaald voor de overtocht. Het schip dreef donderdag en vrijdag stuurloos rond op de Middellandse Zee. Gisteren is het naar een Italiaanse haven gesleept. Er bleken bijna 360 vluchtelingen aan boord te zijn. De mensensmokkelaars en de bemanning waren niet meer op het schip. Gemeente Amsterdam heeft opnieuw geblunderd met het overmaken van geld. Volgens de lokale omroep AT5 heeft de gemeente door een fout rekeningnummer 186.000 euro overgemaakt aan een man uit Brabant. De gemeente wil het bedrag terug, maar daar zou hij niet aan willen meewerken. Volgens AT5 heeft hij gezegd dat hij met het geld onder meer zijn schulden heeft afgelost en een camper heeft gekocht. Donderdag kijkt de rechter naar de zaak. Amsterdam blunderde eerder bij het overmaken van de woonkostenbijdrage. Toen werd aan ruim 9000 minima in totaal 188 miljoen euro betaald in plaats van 1,88 miljoen. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. Energieleverancier Web had er rekening mee dat de stroomtoevoer is gesaboteerd. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht... en pas na zes uur kon het netwerk op Bonaire weer worden opgestart. Aan het eind van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. Volgens het energiebedrijf werd de storing veroorzaakt door de vernieling van een kabel. In de finale van het WK darts staan geen Nederlanders. Titelverdediger Michael van Gerwen verloor zijn halve finale van de schot Gary Anderson met 6-3. En de andere Nederlander in de halve finale, Raymond van Barneveld, ging onderuit tegen de Engelsman Phil Taylor. Het werd 6-2. Het weer, vanuit het noorden opklaringen. In het zuiden en oosten daalt het kwik tot rond het vriespunt en is er kans op gladheid.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget you will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. taken away. Men are cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond. Your heart is strong is gold. Maybe wipe your eyes. You got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us. Take our arms and teach us to do right. Take us. Take our arms and teach us. Lioness, take us. Take our arms and teach us. just forgot about. Oh, oh, oh. you've been a sex slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous, but how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right, take us, take our arms and teach us.